Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aantal... Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO presenteerde vandaag een nieuwe strategie om armoede tegen te gaan. In Europa zijn zowel landen met het laagste kindersterftecijfer ter wereld... als landen waar kinderen 25 keer meer kans hebben te sterven voor hun vijfde verjaardag. Meer dan de helft van de kindersterfters onder de vijf jaar komt door ziektes die simpel zijn te bestrijden. In de nieuwe strategie Investeren in Kinderen presenteert de WHO goede voeding als de sleutel. PvdA-leider Samson vindt dat premier Rutte minder terughoudend moet zijn ten opzichte van de PVV en Geert Wilders. Wilders zei gisteren dat Nederlanders met een paspoort uit een islamitisch land een anti-sharia-verklaring moeten tekenen, waarmee ze de gewelddadige vorm van de islam afzweren. Samson noemde dat voorstel bij de algemene beschouwingen kwaadaardig. Samson vindt dat premier Rutte ook stelling moet nemen tegen haatpredikers in de politiek. De algemene beschouwingen in de Tweede Kamer gaan vooral over de toekomst van het belastingstelsel. Veel partijen vinden dat het kabinet niet concreet genoeg is. CDA en D66 eisen dat het kabinet voor 1 februari met plannen komt voor belastinghervorming. VVD-fractievoorzitter Zeilstra benadrukte dat een belastingherziening nou eenmaal 5 tot 6 jaar kost. Het CDA stelt een nieuw belastingstelsel voor dat volgens de partij tot meer banen leidt. En dat spreekt de PvdA dan weer tegen. Koningin Elisabeth heeft een bal uitgesteld dat ieder jaar op dezelfde datum wordt gehouden op haar verblijf in Schotland, kasteel Balmoral. Het personeel krijgt zo de gelegenheid om morgen over afscheiding te stemmen. Buckingham Palace heeft laten weten dat de koningin volkomen neutraal tegenover het referendum staat. Maar insiders vermoeden dat ze binnenskamers niet voor een verzelfstandiging van Schotland is. Het weer.